regenboog! Shalom. Alibaba. Soms zijn er momenten dat ik aan je denk, al komen die maar weinig voor. amor ega hilla Shira kam te torora hia Sera ma fiu ora shinto to torora ma hia أسمع إيش الملل خروسلم أسلم إيش نشنا اللي للشلوم إيش مرجنا ريوشنا أرينا دسفرما إيش أشنا على خما شنا شيبي يالو Vliegen met me mee naar de regenboog rainbow Ik denk alleen aan jou Vliegen met me mee naar de regenboog rainbow Ik hou alleen van jou Vliegen met me mee naar de regenboog rainbow Ik denk alleen aan jou Vliegen met me mee naar de regenboog rainbow au, Alemania, au, Alemania. L'amour, c'est la contrôle de perte bisexe, quoi le canard d'urine, quoi l'amour de la jambe, de qu'elle sache tout, la quoi de la traîne, me quoi la traîne. She's relishing, and my heart is overturning life. Am I feeling, am I swirling, am I tanning over team life, life? pari cantanti, quelli che giunti, quelli che pedati, fellazzi, che razzi, quelli che da mangiare di te. Oh, il fascino dus een uh, eh, koortje nodig. En op dat moment komen er zes mooie zangers en zangeressen op. En die gaan mij dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van nou leuk, ik doe mee. <laughs> Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste zes mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het één keer voor en daarna moeten jullie het zingen. Vrienden, moment regen, ik denk aan jou. Vrienden, regel ook gauw alleen voor jou. Ja. Vliegen met me mee naar de regenboog rainbow. Ik denk alleen aan jou. Vliegen met, met me mee naar de regenboog rainbow. Ik hou alleen van jou. Vlieg met me mee. Wat spontaan, vliegen met me mee naar de regenboog rainbow. Ik hou alleen van jou. Niet om je heen kijk, gewoon zingen. Het kan harder, Vliegen met me probleem, wel, ik hou alleen van jou. Nu ga ik er doorheen zingen. Vlieg met me mee.